De verenigingen uit Asten en Zomeren zeggen dat wedstrijden tegen de Helmonders geregeld uit de hand lopen... Het afgelopen jaar zijn er meerdere spelers, scheidsrechters en clubbestuurders het ziekenhuis ingeslagen. De daders voetballen onder meer bij de Helmondse zondaghoofdklasse Dijkse Boys. De clubs uit Asten en Zomer hebben de KVB gevraagd om hun elftallen niet meer in te delen bij de drie verenigingen uit Helmond. En de bond denkt daarover na. Het totaal aantal aanhoudingen na de rellen bij het strandfeest in Hoek van Holland is opgelopen tot 35. Afgelopen week zijn nog eens twee mensen opgepakt. Een man van 32 en een jongen van 15. Zij worden net als alle anderen verdacht van openlijke geweldpleging. Inwoners van Dronrijp vinden dat ze te laat zijn gewaarschuwd voor de wolk salpeterzuur die over hun dorp trok. Het zuur kwam vrij toen een vrachtwagen vanochtend de stof afleverde bij een kaasfabriek in het Friese dorp. De inwoners zeggen dat het luchtalarm pas ruim een half uur later afging. Na het ongeluk met het salpeterzuur gingen zeven mensen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat ze niets hadden opgelopen. De economieën van de grote industrielanden zijn zich duidelijk aan het herstellen. In de eurolanden en in China is zelfs sprake van groei. Dat constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Alle grote economieën hebben het dieptepunt dat begin dit jaar werd bereikt nu duidelijk achter zich gelaten. De Zuid-Koreaan Kang Suk Lee heeft in Berlijn de eerste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter gewonnen. Lee was de enige schaatser die onder de 35 seconden bleef. Hij bleef zijn land- en naamgenoot Kyuyuk Lee en de Japanner Nagashima voor.